Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Hugo de Jonge is de nieuwe leider van het CDA. Met 50,7 van de stemmen van de CDA-leden won hij nipt van zijn tegenstrever Pieter Omtzigt. In de officiële uitslag is het verschil tussen de twee 258 stemmen. Waren twee stemrondes nodig om te bepalen wie de nieuwe lijsttrekker zou worden? Na de eerste ronde viel staatssecretaris Mona Keizer af. CDA was op zoek naar een nieuwe leider sinds Sibrand Buma ruim een jaar geleden de politiek in Den Haag verliet. Nederlanders kunnen weer op vakantie naar Noorwegen en Malta. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies veranderd van code oranje naar code geel. Dat betekent dat je daar naartoe kunt reizen, maar wel waakzaam moet blijven. Ook kan het zo zijn dat er aan de grens gecontroleerd wordt op ziekteverschijnselen. Het ministerie benadrukt dat als er in Noorwegen of Malta weer nieuwe uitbraken zijn... de situatie weer kan veranderen. President Trump heeft bepaald dat de gegevens die ziekenhuizen verzamelen over coronapatiënten voortaan naar een database van de regering gaan. Tot nu toe gingen die gegevens naar de Centra voor Ziektebestrijding en Preventie, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM. Volgens het ministerie van Volksgezondheid lopen die centra achter bij het rapporteren van de gegevens. Gezondheidsdeskundigen zijn bang dat de cijfers door de nieuwe werkwijze gepolitiseerd worden en niet meer toegankelijk zijn voor het publiek en onderzoekers. Het Openbaar Ministerie eist anderhalf jaar cel tegen de man die na afloop van Pinkpop in 2018 inreed op een groep bezoekers. De 37-jarige Danny S. uit Heerlen wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop en het verlaten van de plaats van het ongeval. Bij het incident viel één dode en raakten drie mensen zwaar gewond. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af en er vallen wat buien, de meeste in het noorden en oosten.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 En daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 18. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1974. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje van de Cats, Be My Day. Het stond 15 weken in de top 40, waarvan 6 weken op nummer 1. En ondanks dat de Cats Engelstalige muziek maken... was het succes in Engelstalige landen nihil. Daarom werd besloten naar de Verenigde Staten te gaan... om daar een album op te nemen. In 1974 werd in Los Angeles met een stel studiomuzikanten... het album Love in Your Eyes opgenomen. De single van het album Be My Day werd wereldwijd door EMI uitgebracht. Het nummer is geschreven door de Amerikaanse muziekproducent en liedjesschrijver Larry Murray. Er zelfs een Franstalige versie gemixt van het liedje. En dat heet dan uh, eh, Soi ma femme. Femme moet ik zeggen natuurlijk. Femme. Soi ma femme. Laten we eens even luisteren naar de Cats, hoe zij in het Frans zingen. Dat hebben we waarschijnlijk nog nooit gehoord. En zeker niet het liedje Be My Date. Heren, gaat u gang. je suis désorienté. Dans je dat que tu peux Nou, dat klinkt er helemaal niet slecht. Slecht, zeker niet. Straks tijdens deze rondleiding het verhaal van de roadmanager van die Elman Brothers. In 1970 steekt hij een zaaleigenaar dood vanwege een ruzie om 500 dollar. En we hebben de langspeelplaat van de week. Deze week The Concert voor Bangladesh, zo het officieel. Een benefietalbum van George Harrison en Friends. Een album met bijna 100 minuten muziek opgenomen op 1 augustus 1971 in New York. Op eh, deze drie dubbele LP staan onder andere nummers van George Harrison... Ringo Starr, Leon Russell, Bob Dylan en Billy Preston. Ik kijk even in onze lijst wat we nog gaan draaien. We gaan het nummer eh, eh, Bangladesh draaien van George Harrison. Uh, daar zit ook nog de introductie van de complete band voor. En we draaien ook nog de medley Jumping Jack, Flash en Young Blood. Gezongen door Leon Russell. Dadelijk ook nog muziek uit 1969 van een Amerikaanse band... die pas succesvol werd toen zanger El Cooper de band min of meer moest verlaten. Ik vertel het verhaal zometeen. Ja, dat is echt een eh, bekende band hoor. Hadden hits in Nederland. Straks ook nog een Nederlandse band die in 1974 het roer rigoureuze omgooit. In plaats van hard rock gaat de groep makkelijk in het gehoor liggende liedjes spelen. Het leidt uiteindelijk niet direct tot succes... maar als er na twee jaar een zangeres bij de band gaat zingen... zijn de hits niet meer te stoppen. Om welke Nederlandse groep gaat het? En de muziek die we net hoorden aan het begin van eh, dit deel... Eh, wordt op 29 eh, april 1966 opgenomen in de CBS Studios in Los Angeles. Het is het nummer Mr. Spaceman van The Birds. Deze 2 minuut en 9 seconden durende single is gecomponeerd door Jim McQuinn. De gitarist en zanger van The Birds is namelijk een groot liefhebber van ruimtevaart... Mr. Spaceman van de Beurs komt op 22 oktober 1966 binnen in de Nederlandse top 40. En de single bereikt uiteindelijk de 22e plaats. Mick Ronson, hij overlijdt op 29 april 1993 aan de gevolgen van leverkanker. In de jaren 70 is hij eh, enkele jaren de solo-gitarist in de begeleidingsgroep van David Bowie. In 1990 produceert Mick Ronson Pleasure Grounds, het album van de Amsterdamse groep Fatal Flowers. Op 20 april 1992 treedt de gitarist voor het laatst op tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert in het Wembley Stadion in Londen. Het album Your Arsenal van Morrissey is zijn laatste productie. Mick Ronson is 47 jaar geworden. We gaan eh, muziek draaien van David Bowie, waar die eh, duidelijk te horen is. Het liedje werd ook in de tijd gebruikt in de film Kingsman, The Secret Service 2014. En het staat ook op het legendarische album Ziggy Stardust. Hier is David Bowie met Greta City. touch hid on my face, but it's mellow. 74. Nummer 26. everybody here came at very short notice, and some people even uh, cancelled a few gigs to try and make it, and nobody was getting paid for anything. Uh, we got on drums, Ringo Starr. on drums, Jim Keltner. There's somebody on bass who many people have heard about, but they never actually seen him. Klaus Vormann. And he got a whole lot of guitarists. Uh, Mr. Jesse Ed Davis. Your friend of mine, Mr. Eric Clapton. And then, uh, thank you, thank you. Somebody I'm sure you all know by now on piano, Leon. Stand up, Leon. I don't know if they're coming through on acoustic guitars, if you're hearing them, but it's uh, an Apple Band Badfinger. And we got a whole lot of uh, singers out there. The singers um, are all from all different parts of the world and different bands, so let me just give them a big hand. I don't know, it's really. and the Hollywood Horn Players over there, led by Jim Horn. Have we forgotten anybody? I don't know. We've forgotten Billy Preston. officieel het laatste nummer van het driedubbel album Bangladesh live uitgevoerd door George Harrison. Uiteraard van de langspeelplaat van de week. Deze week het album uit 1971. Een driedubbel album. The Concert for Bangladesh van George Harrison and Friends. Dadelijk hebben we nog één nummer klaarstaan. Jumping Jack Flash en Young Blood. Twee nummers in een medley. Uitgevoerd door Leon Russell. Dan nu muziek uit 1969 van een Amerikaanse band... die pas succesvol werd toen zanger El Cooper de groep verliet. Het gaat hier om Blood, Sweat and Tears. El Cooper besluit zelf op 30 april 68 op te stappen als zanger en toetsenist van de band. Een aantal bandleden en de platenmaatschappij is niet tevreden over zijn zang... en wil liever dat hij alleen toetsen speelt. Al Cooper houdt dus de eer aan zichzelf. Hij wordt opgevolgd door David Clayton Thomas. Met hem als zanger gaat het muzikale roer drastisch om. De muziek wordt meer pop georiënteerd. Daarmee komt ook het succes voor de groep. Op het eerste album, wat zonder Cooper is eh, opgenomen, staan gelijk drie hits. You've Made Me So Very Happy and When I Die... en een ingekorte versie van Spinning Wheel. De single duurt maar 2,5 minuut en de LP-versie daarentegen 4 minuten. a spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheel all alone. Talking your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. your car A painted pony on the spinning wheel ride. pony, let the spinning wheel fly. 74 is de top 40. Nummer 25. with you. week 18 1974. The Golden Earring met Instant Poetry. Dan nu die Nederlandse band die in 1974 het roer rigoureus omgooit. In plaats van hard rock gaat de groep makkelijk in het gehoor liggende liedjes spelen. In eerste instantie wordt het succes niet groter... maar als in 1976 er een zangeres bij de groep komt zingen... leidt het uiteindelijk tot een ongekend succes in ons land. De naam van de zangeres is Annie Schilder en de groep heet de band zonder naam, oftewel BZN. Na hun transformatie wordt eh, drummer Jan Keizer de nieuwe zanger. Huidige zanger Jan Veerman voelt zich overbodig en besluit op 1 mei 1974 op te stappen. Hij neemt zijn oude beroep van kraanmachinist weer op. Jan Veerman is acht jaar de zanger van BZN geweest. Jack Veerman wordt de nieuwe drummer van de Volendamse groep. In eerste instantie blijft het succes uit, maar als in 1976 de dan 17-jarige Annie Schilder bij de band komt zingen, is het succes niet meer te stoppen. In 1984 stopt Annie bij BZN. Ze wil zich richten op haar gezin. Ze wordt opgevolgd door Carola Smit. Zij zingt bij de band tot juni 2007, want dan stopt BZN helemaal. Interessant is om te weten dat Annie niet de eerste zangeres bij BZN was. Namelijk van 1 mei tot 1 augustus 76 is Marietje Kwakman de eerste zangeres van BZN. Haar eerste optreden met de groep is in een kerk in Volendam. Met Marietje Kwakman neemt BZN de demo van Mon Amour op. Omdat Marietje Kwakman pas 16 jaar is besluit BZN niet met haar verder te gaan. In 1984 horen we weer van haar... wanneer ze als Maribel meedoet voor Nederland... aan de internationale finale van het Eurovisie Songfestival. Ze eindigt op de 13e plaats met het liedje Ik hou van jou. BZN heeft zijn grootste hit met Mon Amour in 1976. Met het eh, nieuwe format hebben ze tussen 76 en 2007 Nederland 47 hits... waarvan 21 top 10 noteringen. Met het hardrock format hebben ze tussen 1968 en 1975 acht hits, waarvan geen één top 10 notering. We gaan een liedje van ze draaien uit die hardrock periode, want dat eh, zijn we een beetje vergeten. Dat horen we eigenlijk niet zo vaak meer terug. Een nummer uit 1973, het stond vier weken in de top 40 met 20 als hoogste notering. Het heet Rolling Around the Band. just don't treat me right. And I woke up this morning and I looked her in the eye and she said, Sweet daddy, you got what I want, but you ain't giving it to me. Oh, and it hurt me deep down into my soul and I had to walk on out the door. I was crying in my heart, I didn't know if I was gonna ever see my baby no more. I went walking down the street not ashamed to look at anyone I meet. Oh, all at once a blinding light flashed in my eyes, and there she was standing leaning up against a lamppost. Well, tell it, tell it. so sweet to me, darling, but there's one thing I gotta tell you. Yet I got me a fine old lady laying back there in that bedroom at home, and I think I gotta get back to her. Oh, she winked at me and she smiled at me and she said, Yes, Daddy, I understand. I walked on down the street back to my pad. And I crawled and I snuck and I crawled back in the bedroom. My baby looked at me with the great big blue bedroom eyes and she said, now where you been all night long? Did I know I told you to get away from me? I told you to leave me alone. Oh, but I had to change your heart and I've been needing you all night long. Yes, Dad, I've been needing a good thing. I ain't had none of the good thing. Yet I looked at my baby and I said, baby. I said, What is it that I got that you want? Yeah. She looked at me and she said, Real slow, real soft, real sweet. She said, This right here. treat your woman like you treat yourself, everything is gonna be alright, it's gonna be alright. Yeah, it's gonna be alright now. Muzikaal gezien het hoogtepunt van het concert Absoluut. Leon Russell. Twee liedjes. Jumping Jack Flash, nummer van de Rolling Stones. En eh, een liedje Youngblood. Een liedje uit eh, de jaren 50 in de tijd. Eh, gecomponeerd door Jerry Lieber en Mike Stoller. En hij maakte daar echt een gospel van. Ongelooflijk, toch? Het was overigens de laatste track die we draaien langs de plaats van de week. Volgende week hebben we weer een nieuwe. Dan nu dat verhaal van de road manager van de Elman Brothers Band. In 1970 wordt hij opgepakt voor moord op een zaaleigenaar. Het gaat hier om Twix Linden. Hij is een slimme jongen, maar nogal gewelddadig. Vanaf 1969 is hij road manager van de Amerikaanse bluesband The Elman Brothers. Met de broers Duane en Greg Elman. Op 30 april 1970 steekt hij in Buffalo, New York, een clubeigenaar, Angel Aliotti, dood. De ruzie zou gaan om een bedrag van 500 dollar, die de zaaleigenaar niet volgens afspraak wilde betalen. Twix wordt direct opgepakt en vastgezet. Zijn advocaat pleit later tijdens de rechtszaak voor niet toerekeningsvatbaar. De jury gaat akkoord en Twix wordt na 18 maanden gevangenisstraf overgeplaatst naar een psychiatrische instelling. Na een half jaar wordt hij daar ontslagen en is weer vrij man. In die periode komt de frontman Duane Elman tijdens een motorongeluk om het leven. Een jaar later komt, praktisch op dezelfde plek, bassist Barry Oakley ook bij een motorongeluk om het leven. De band bestaat nog eh, tot 1976, maar dan is het definitief afgelopen. We gaan als laatste eh, tijdens deze rondleiding nog muziek draaien van eh, de uh, Brothers Band. Van het album Brothers and Sisters uit 1973, het nummer Southbound. Kijk ook nog even op onze website. Daar vind je eh, ja, ongelooflijk veel eh, informatie in allerlei podcasts.